Gestart. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Dit jaar zijn zo'n 2200 mensen naar de rechter gestapt... omdat ze het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2014. Meestal gaan de zaken over huishoudelijke hulp... die mensen via de wet maatschappelijke ondersteuning krijgen. Belangenvereniging Iedereen zegt dat in de meeste gevallen... de cliënt de rechtszaak wint... Vaak moeten er een paar zaken tegen een gemeente worden aangespannen voordat het beleid wordt aangepast. Volgens iedereen worden cliënten door gemeenten onder druk gezet om niet naar de rechter te stappen. In Nederland is nog voor 9,5 miljoen euro aan cadeaubonnen van V&D in omloop. De bonnen zijn ook als kerstcadeau gegeven. Ze kunnen niet worden ingeleverd omdat de warenhuisketen uitstel van betaling heeft gekregen. De Amerikaanse eigenaar Sun Capital heeft nog geen toestemming gegeven om de bonnen aan te nemen. De Brusselse politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de terreuraanslagen in Parijs van 13 november. Het totale aantal arrestaties in België komt daarmee op negen. De man, Abdullah C., is een Belg van 30 jaar. Hij werd deze week gearresteerd, maar de politie hield dat stil om mogelijke medeplichtigen niet te alarmeren. De man wordt vandaag voorgeleid. Welke rol hij rond de aanslagen heeft gespeeld is nog niet bekend. Irene Wust heeft toch nog een hoofdsponsor gevonden voor haar schaatsploeg. Het bedrijf JustLease.nl heeft zich tot het einde van het seizoen aan de ploeg verbonden. Wust vertrok in februari van dit jaar bij Team Continu. In april maakte ze bekend dat ze een eigen ploeg wilde starten... maar het duurde dus nog maanden om een hoofdsponsor te vinden. Bij de ploeg rijden ook Koen Verwij en Antoinette de Jong. Het weer, de bewolking neemt toe en later vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het gaat ook stevig waaien en het wordt een graad of 12. Vanavond wordt het weer droog. Morgen, eerste kerstdag, eerst wat zon. Maar vanuit het zuiden opnieuw regen en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Eh, de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, derde jaargang nummer 4. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En op het internet kun je even intikken ZFM-live. En dan heb je verbinding met beeld en geluid. En mijn naam is Bart van der Meer. Vandaag een beetje bijzondere uitzending. Eh, een aantal vaste onderdelen hebben we niet. Top 40 van 50 jaar geleden en de eh, Beatles van hun LP's, dat, die komen niet aan bod. Maar we hebben wel de tip van Willem. En dat is er niet één, maar dat zijn er drie. De triple A-status. Jawel. En dan hebben we ook nog eh, muziek die je in feite in Matchbox niet hoort. Niet dat het niet hoort, maar dat hoor je hier niet. Kijk, dat is ook weer duidelijk. We beginnen met Queen en daarna de Eagles. Veel plezier! In 1994 maakten de Eagles een fenomenaal mooi album. Hell Freezes Over. En daarvan kwam dit nummer Love Will Keep Us Alive. En ehm, we begonnen met Queen, Las Palabras de Amor. Woorden van liefde. Want deze uitzending staat een beetje in het teken van de liefde. In the past, in the present en in the future. En ook de volgende gaat daarover. Eh, de Eagles zongen het al, I Would Die For You. En dat doet ook Brian Adams met Everything I Do... I'd do it for you. far away from me. You're so far away from me. So far, I just can't see. You're so far away. so far I just can't see. You're so far away. Het was een track van het album Brother, uh, Brothers in Arms <laughs> ja, van de Dire Straits. En dat was ook nog eens een keer het album wat nummer 1 stond... in de eindejaars 40 van eh, de vinyl... Uh, van het vinyl, zou ik maar zeggen. straks in de tweede uur, als het goed is, als we het redden... krijgen we er nog een track van. We gaan nu naar de mm, LP Guilty van Barbara Streisand... En dat is een eh, geweldig nummer wat zij van ons gaat zingen. Ook weer met liefde en alles te maken. The Love Inside. So the word is goodbye Makes no difference how the tears are cried it's over. And my heart lives alone. I can make believe you need me when it's over. And we can't take it home. The fire that was burning. were cruel. dream we sailed was far and wide. Gotta give a little of the love inside, not to take apart this breaking heart. I got me loving you. I had. Guilty van Barbara Streisand, The Love Inside. We zijn toe aan de tip van Willem. Dat zeg ik dan gewoon elke week. Maar deze keer heeft eh, de tip van Willem de triple-A-status. Hij heeft er namelijk drie. Daar heb ik hem ook om gevraagd. Ehm, de eerste, dat is Marmaduke van Marvin Welch en Ferrar, En die heeft hij aangevraagd omdat een van zijn kinderen... dat op zeer jeugdige leeftijd al gedeeltelijk kon meezingen. Het tweede tip van Willem is van Paul Simon, American June... omdat zijn vrouw dat een heel mooi nummer vindt... En de derde is voor Willem zelf. Eh, John Lennon and You Are Here komt van de LP Mind Games... maar we draaien deze keer de uitvoering van de Anthology. Drie tips van Willem achter elkaar. Ja, dat gaat hem dus niet worden, want dat was niet de afspraak. We hadden eh, eh, een andere Marmaduke hadden we in gedachten. En dat gaan we dus nu ook gewoon even draaien. shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we so well so long. Still, when I think of the road we're traveling, what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. up above. My eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. For we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. is most uncertain. its own. dan de, de tips van Willem. Marvin Welch en Farrar met Marmaduke en eh, Paul Simon en American Tune. En voor Willem zelf John Lennon en You Are Here. Eh, ik weet zeker dat de volgende zou ook zomaar een tip van Willem geweest kunnen zijn. twee platen zijn voor mijn kinderen. Eh, de eerste heet Vader en Zoon. En daar gaat het eigenlijk alleen maar om de titel Vader en Zoon van Cat Stevens. En de tweede heet Daughters van John Mayer. Want zonder mijn kinderen zou het dit jaar een stuk moeilijker zijn geweest.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 Charles Aznavour en She. We sluiten af het eerste uur met een nummer van Leonard Cohen. We gaan het niet helemaal redden met hem, maar het grootste gedeelte wel. Eh, tot na de nieuws en de berichten. Hier is Leonard Cohen met Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say that we are not new in city and in...